Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Over een paar uurtjes heeft Nederland een gloednieuw kabinet. De aankomend ministers en staatssecretaris moeten zometeen eerst langs de koning... voor ze zich officieel bewindspersoon mogen noemen. Sowieso wordt het voor iedereen een bijzondere dag, weet politiek verslaggever Roel Bolsius. Net na half tien vanochtend is niet Mark Rutte meer de premier van Nederland, maar Dick Schoof. Die wordt dan benoemd door de koning. Daarna worden alle ministers en staatssecretaris beëdigd. Vervolgens gaan in ieder geval de mannen even omkleden, want tijdens de beëdiging dragen ze een jacket. En op de foto met de koning op het bordes dragen ze wat dan gewone werkkleding heet, vaak gewoon een pak. Om 11 uur staan de nieuwe ministers op het bordes. Daarna gaan ze voor het eerst naar hun nieuwe ministerie. In Griekenland worden bewoners en toeristen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. Vooral op Kos en Gios is het raak. Mensen worden opgevangen in scholen en sportcomplexen. Reisorganisatie TUI heeft uit voorzorgreizen naar Griekenland geschrapt. Algoritmen die discrimineren zijn nog overal bij de overheid te vinden. Dat schrijft de Volkskrant. De autoriteit persoonsgegevens, die erop let of het bij organisaties goed gaat met de privacy... zegt in die krant dat er sinds de toeslagenaffaire maar weinig is veranderd. Door dat schandaal werden honderden mensen onterecht bestempeld als fraudeur. Sommigen raakten zelfs hun kinderen kwijt. Gisteravond is België uitgeschakeld op het EK. De Rode Duivels gingen in de achtste finales onderuit tegen Frankrijk. En ook Slovenië ligt eruit. Het land was een maatje te klein voor de Portugezen. Vanavond komt Nederland in actie tegen Roemenië. En dat betekent dat veel fans naar speelstad München zijn afgereisd. Die stad staat bekend als duurste van Duitsland. En dat voel je dus in je portemonnee, zag Duitsland-correspondent Gien Balduc. Ja, de, de vliegticket... Ja, nee, dat kan ik er <laughs> niet over uitlaten. maar eh, het hotel was, geloof ik, 340 eh, euro met z'n drieën. We hebben een driepersoonskamer. Ja, en voor de rest hebben we net een biertje op. 6,25 euro. En net wat broodjes, 10 euro per persoon. Dat zijn wel hoge prijzen voor een biertje. Ja, klopt. Maar ja, je weet dat zo'n eh, zo'n weekend ook eh, gewoon geld gaat kosten. En dat is eh, voor mij in ieder geval helemaal niet erg. Nederland trapt om 6 uur af. Het weer nog, een grijze ochtend met op veel plekken regen of motregen. Later trekken de buien weg en wordt het vaker droog. Vanavond is er soms ook een zonnetje. Het wordt 16 tot 19 graden.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 Ze denken dat het nieuwe kabinet Schoof, dat vandaag wordt beëdigd... grote problemen eindelijk gaat oplossen. In Griekenland worden bewoners en toeristen uit voorzorg geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. Dat gebeurt op de eilanden Kos en Chios. Mensen moeten hun hotels verlaten en worden opgevangen in scholen en sportcomplexen. Portugal heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op het EK voetbal na de 0-0 tegen Slovenië. Namen de Portugezen de strafschoppen beter. In de kwartfinale speelt Portugal tegen Frankrijk. Dat land won eerder gisteravond met 1-0 van België. Het weer de dag begint bewolkt met regen en de loop van de dag droog met af en toe zon bij 16 tot 19 graden.